Alle passagiers zijn van boord gehaald. Het toestel wordt op dit moment nog doorzocht. Er is iemand opgepakt voor de bommelding, een man uit Haarlem. Mensen die wel eens een ernstige allergische reactie hebben gehad op medicijnen of eten, moeten zich voorlopig niet laten vaccineren tegen corona. Dat zegt het Britse medicijnagentschap. Daar zijn ze al begonnen en twee mensen hebben een allergische reactie gehad. Mogelijk komt dat door het vaccin van de fabrikant Pfizer. Het gaat goed met de walvisstaart in Spijkenisse. Het kunstwerk waar vorige maand een metrostel op landde is geïnspecteerd. Er zitten wel wat flinke krassen op en die worden gelijk ook gerepareerd, zegt het OV-bedrijf. Ja, dit is eigenlijk een noodreparatie inderdaad. Dus, en eh, nou, als het eh, warmer was geweest dan 8 graden, maar dat is het helaas niet. Dan had het gelijk met polyester gekund, waar, het, eh, waar de walvisstaart van gemaakt is. Maar waarschijnlijk wordt het vandaag toch plastic. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog. Begin volgend jaar moet daar meer duidelijk over worden. Op de Zuidhogeschool in Limburg gelden vanaf vandaag net iets andere coronaregels. Studenten en medewerkers hoeven daar geen anderhalve meter afstand te houden, maar één Beppie Kraft Er is zelfs een heel liedje voor gemaakt. Hou Beppie afstand, ik van jou en jij van mij. Hou een Beppie afstand, zo gaat dit het snelst voorbij. Ja, Peppy Kraft is een beroemde Limburgse zangeres en ze is niet heel lang, 1,48 meter. Met de actie hoopt de school de coronaregels weer een beetje leuk te maken. Het weer nog. Vanavond en vannacht veel wolken, mist en temperaturen rond de 0 graden. Morgen opnieuw bewolkt, maar wel droog en op sommige plekken af en toe ook een zonnetje. Het wordt 3 of 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto op de ringweg A10.